Mariel Hageman met het NOS Journaal. De hervorming van de gezondheidszorg in Amerika is weer een stap dichterbij gekomen... Het plan van president Obama dreigde de belangrijke grens van 60 voorstemmers in de Senaat niet te halen. Maar nu is de behoudende democratische senator Nelson overstag gegaan. Dat deed hij na wekenlange onderhandelingen. Volgens Nelson heeft hij afgedwongen dat er geen overheidsgeld wordt gebruikt voor abortus. Obama heeft nu de 60 stemmen die nodig zijn om het wetsvoorstel nog de komende week door de Senaat te loodsen. Het Huis van Afgevaardigden keurde het vorige maand al goed, maar moet zich later nog eens buigen over de aanpassingen. De wet voorziet onder meer in een verzekering voor 30 miljoen Amerikanen die nu nog onverzekerd zijn. In de Schipholtunnel loopt al urenlang een man met een mes rond. De politie heeft daardoor alle treinverkeer dat door de tunnel moet stilgelegd. De man loopt over het spoor van Schiphol in richting Amsterdam. Volgens de politie is hij verward. Er wordt wel met hem gesproken, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. In een pand op een bedrijventerrein in Oostvoorne zijn twee doden gevonden nadat er in de omgeving een sterke chemische lucht was geroken. De hulpdiensten waren gealarmeerd door een voorbijganger. Na de nodige voorzorgsmaatregelen konden ze het pand in. Daar vonden ze de twee lichamen. De politie in Zuid-Holland onderzoekt de zaak. Schaatsers in het hele land wordt met klem afgeraden het ijs op te gaan. Volgens de KNSB en de politie is het levensgevaarlijk om op natuurijs te schaatsen. Vanuit het hele land komen meldingen binnen van ongelukken. Volgens de schaatsbond worden politie, brandweer en ambulancediensten overspoeld met hulpvragen. Het ijs is op veel plaatsen verraderlijk dun, zegt de bond. Mede door de sneeuw van de afgelopen dagen is de situatie sterk verslechterd. Het weer. Vanuit het westen sneeuw.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 heetste hits van Europa. Eén maar, want dit is namelijk de laatste alweer van dit jaar. 19e jaargang Euro Breakdown, aflevering 47 van 11 eh, december 2009. En is ook de laatste van 2009. Volgende week 18 december gaan we ons voorbereiden op de Eurohit. De tijden hebben we hard nodig dan om alle 100 beste platen van Europa weer bij elkaar te zoeken. Die vrijdag erop, dan zitten we met kerst. Ook dan is er geen Euro Breakdown. Want die zondag daarop, dan is de Euro-hit van 2009 De 100 beste platen komen dan in een 8 uur lang durende show allemaal voorbij. Dat dus op zondag 27 december terug naar vandaag. De lijst die deze week bestaat uit 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en dan 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen de lijst hebben moeten verlaten. JC, Run This Town, Mika, We Are Golden en Carrie On met haar cowboy Casanova verdwijnen. Owl City met Fireflies gaat acht plaatsen omhoog, daarmee het hardst van allemaal.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 Het is meer eh, Amerika die de klok slaat. De liedzang ken je misschien wel, Gerald Leto. Overdag is hij namelijk een bekende Hollywood-acteur. Deze hoor speelt in de eh, American Psycho, The Fight Club en Alexandra. En s'avonds rijdt hij deze glitter en glamour allemaal in voor zwarte kleding, veel make-up, gitaren en optredens met de band 30 Seconds to Mars. Samen met zijn broer Channel Leto onder andere. Op nummer 39 komen ze binnen. 30 Seconds Too Much in de Kings and Queens. Euro Breakdown. dame die we in Europa leerden kennen met de single The Boy That's Nothing. Ik heb het over Pixie Lott. Die hoorde er nu met de tweede single die ze in de Euro Breakdown had, Boys and Girls. Tien weken geleden kwam ze binnen in de Euro Breakdown. Toen ook op nummer 35. Nu zak ze vanaf 32 naar nummer 35. Daarvoor de nieuwe binnenkomer van 30 Seconds to Mars. Kings and Queens hoorde je op nummer 39 helemaal nieuw binnenkomen. En twee grote sterren van 2009, dat zijn toch wel Lady Gaga en Beyoncé. Aan het eind van 2009 kunnen we nog even gaan genieten van een samenwerking tussen deze twee grote wereldsterren. Deze keer is Lady Gaga de hoofdartiest en Beyoncé mag als gastartiest optreden op de single Telephone. Samen zingen ze over de Dark geproduceerde dance track. Het nummer zou officieel voor eh, Britney bedoeld zijn. Nadat zij hem heeft afgewezen kreeg Lady Gaga de eer. Lady Gaga zegt ik doe het wel, maar ik wil het samen met Beyoncé gaan doen. Lady Gaga is toen verantwoordelijk geworden voor de vrolijke deuntjes in het nummer. Terwijl Beyoncé een beetje swaga aan het nummer heeft toegevoegd. Nummer 34 is de volgende nieuwe binnenkomen.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 Ze zakken wel van 31 naar 33 toe. Op 32 vinden we dan de laatste nieuwe binnenkomen alweer. Het zijn mooie tijden voor eh, Jay She. De nieuwe single van de R&B-zangeres komt als laatste plaat van 2009 binnen in de Euro Breakdown. 23 november verscheen eh, zijn nieuwe album... All or Nothing. En dat met medewerking van eh, verschillende mensen. Drake, Kevin Rudolph, Sean Paul, Lil Jon en natuurlijk eh, Lil Wayne. De man die Jay Sean naar eh, Cash Money Records haalde. Helemaal nieuw zijn de nummers niet, want het grootste deel is nog afkomstig van Sean's album My Own Way. Wat vorig jaar via een klein labeltje werd uitgebracht. Na vier jaar zal dit trouwens de tweede hit worden voor de 28-jarige zanger. Destijds scoorde hij samen met producer Rishi Rich een top 20 hit met Eyes on You. Maar dat is heel lang geleden. We gaan terug naar het heden en daar vinden we dus op 32 Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul. En met z'n drieën maken ze het nummer Do You Remember. Hey! Jay Sean! Hey! nummer 32 is JC, Lil Jon en Jean-Paul, Do You Remember? Nummer 40 vinden we deze week uh, Kings Kingston, The Fire Burning. 12 weken lang alweer in de lijst, zakken van 37 naar 40. Nummer 39 nieuw binnen, 30 Seconds to Mars, The Kings and Queens. 38 is voor de INK e Project, Cat Shaky. In de 11e week zakken ze 5 plaatsen naar beneden. Ina met Hot staat nu 15 weken in de lijst, zakkend van 34 naar 37. De Editors met Babylon staan 8 weken in de lijst, zakken van 35 naar 36. Lott Boys and Girls, 10 weken lang alweer in de lijst van 32 zakken naar 35. Lady Gaga, Beyoncé, Telefoon, nieuw binnen op 34. David Guetta en Akon, Sexy Bitch, 18 weken lang al in de lijst van Europa. zakken wel van 31 naar 33. Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul, Do You Remember, nieuw binnen dus op nummer 32. Nummer 31, drie plaatsen verlies in de zesde week van Michael Jackson. This is it. En op nummer 30 eh, deze week Timbaland, Nelly Furtado en So Shy. The Morning After Dark kwam vorige week binnen in de Euro Breakdown. Toen op 36. Nu gaan ze zes plaatsen omhoog naar nummer 30. Westkust weerbericht. Nelly Furtado en Socia hoorden je de Morning After Dark. En vandaag is het overwegend bewolkt en is de kans op de zon eh, vrij klein. Hier en daar is zelfs kans op een enkel buitje. De wind waait uit noord tot noordoosten en is eh, aan zee vrij krachtig. De temperatuur loopt vandaag op naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar is het wel droog. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen heeft de bewolking nog steeds de overhand, maar met eh, name later op de dag zien we ook zo nu en dan de zon eh, tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige noordoostelijke wind. De temperatuur wordt eh, langzaam wat lager en komt morgenmiddag uit op maximaal 5 graden. In de nacht naar zondag zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. De wind waait zwak uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. Mocht het op Schiphol dan tot vorst gaan komen, dan is het voor het eerst sinds 21 maart van dit jaar dat het weer vriest daar. Zondag zijn er weer wolkenvelden. Zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur is met maximaal 4 graden weer wat lager. wind waait uit het oost tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. Zondagavond, maandagnacht heeft de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Er kan dan zelfs een vlokje sneeuw gaan vallen. De temperatuur daalt naar waarde rond de min 2 graden dan. Het is erg rustig in de regio. Alleen op de ring van Amsterdam is het weer druk. Koenplein richting Watergasmeer tussen Osdorp en de Rai 4. En op diezelfde ring dus de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Geuzenveld en eh, Knopend Koenplein. Daar staat nog eens 3 kilometer aan auto's achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -C -F -M. van Dam. grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. Though it seems like we've been friends for years. and took the red eye. 23. Die is deze week in de handen van Jamie Collum. I'm All Over It. Drie weken lang staat hij alweer in de lijst van 29 omhoog naar 23. Daarvoor Mika met Rain. Die staat er eh, vijf weken in de lijst. Die blijft staan op nummer 24. Daarvoor die ook nog Jason Derulo. What Did You Say? Tweede week dat hij in de lijst staat. Hij gaat ook twee plaatsen omhoog. Vorige week nog op 30. Deze week naar 28 toe. We gaan verder met de nummer 22. Deze is in handen van eh, Cheryl Cole. Fight for This Love staat vier weken in de lijst en gaat van 27 naar 22. Even good can be a curse makes it hard to know which road to go down.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 22 Sheryl Cole, Fight For This Love. Op nummer 30 zes plaatsen voor Timbaland, Nelly Furtado en Socia, The Morning After Dark. Nummer 29 is voor Lady Gaga, EE Nothing Else I Can Say, 13 weken in de lijst, ze komt vanaf plek 17. Jason Derulo, What Did You Say, 2 weken in de lijst van 30 omhoog naar 28. Daniel Merriweather, Impossible, staat nu 6 weken in de lijst, zakt er 5 naar 27. Robbie Williams, Bodies, 12 weken in de lijst, zakkend van 11 naar 26. Michael Bublé, haven't Met You Yet, 9 weken in de lijst, zakt van 16 naar 25. Mika McRae, nu 5 weken in de lijst, blijft staan op 24. En Jamie Collum, I'm All Over It, 3 weken in de lijst, gaat er 6 eh, omhoog naar 23. Vijf plaatsen winst waren voor Sheryl Cole, Fight For This Love, 27 vorige week, deze week naar 22. De Sugarbabes Cat Sexy komen vanaf 13 zakken naar 21 en dat alles in de zesde week dat ze er alweer in staan.